Jan van der Putten met het NOS-journaal. Japan wordt geteisterd door een hittegolf na extreme regenval van de laatste tijd. In steden als Hiroshima is het bijna 38 graden. De warmte heeft al aan zeker vijf mensen het leven gekost. 1500 mensen die onwel werden liggen in het ziekenhuis. De hitte en de hoge luchtvochtigheid in Japan bemoeilijken het opruimen van de ravage na de regen en de overstromingen. De Palestijnse groeperingen Hamas en Islamitische Jihad zeggen dat er een akkoord is met Israël over een staakt het vuren. Het bestand zou er zijn gekomen op initiatief van Egypte. Israël heeft het nieuws niet bevestigd. Het nieuws komt na een dag van beschietingen over en weer. In Horst in Limburg is een dode gevallen bij een auto-ongeluk. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Volgens de politie reed de auto afgelopen nacht tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Cuba neemt het recht op privébezit en het bestaan van een vrije markt op in de grondwet. Staatsmedia hebben meer details bekendgemaakt over de eerste vernieuwing van de grondwet sinds 1976. Die waarschijnlijk volgende week wordt goedgekeurd door het parlement. Ook in de nieuwe grondwet blijft de communistische partij oppermachtig in Cuba. President Trump is van plan om weer mee te doen aan de Amerikaanse verkiezingen in 2020. Het lijkt erop dat iedereen dat wil, zegt hij in een nog uit te zenden interview met de Britse zender ITV. Trump vertelt in het interview ook over zijn ontmoeting met de Britse koningin Elisabeth afgelopen vrijdag. Volgens hem noemde de koningin de brexit een erg complex probleem. Italië zegt dat het een oplossing heeft gevonden voor een deel van de 450 migranten van een vissersboot. Frankrijk en Malta zouden elk bereid zijn 50 van hen op te vangen. Italië weigert zelf de opvarenden van de boot op te vangen, die door mensensmokkelaars in Libië de zee werd opgestuurd. Het weer, vandaag veel zon en weinig wind, tot 24 tot 29 graden.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 Zondag de 15e juli alweer. Ja, <laughs> een van de droogste tijden aller tijden. Sinds 1939 eh, was het niet meer zo droog. Ik kan u verklappen, ik was hier vanmorgen al eh, heel vroeg in het dorp aanwezig in Zandvoort. Want, eh, daar laat ik het verkeer voor zijn, maar ik heb het gecombineerd met de ochtendfotografie met de zonsopgang, daar heb je natuurlijk ook een, eh, ja, een beetje hetzelfde effect als de zonsondergang, maar dan omgekeerd eigenlijk. Hè? Heel mooi om foto's te maken. En dat heb ik dan ook gedaan vanmorgen in Heemstede begonnen. Het beroemde molentje van Groenendaal en de Vrijheidsdreef... waar eh, ja, een gouden zon overheen hing vanmorgen. En dat was dan om, eh, nou, eens even kijken... Zeven minuten over half zes kwam je op, de zon. Dus ik, eh, ging eigenlijk al... Eh, eh, ik stond om half vijf op vanochtend. met een uh, ploegendienst, zeg maar. <laughs> Om daarna vervolgens naar Zandvoort te reizen. Ik heb even wat foto's op het strand gemaakt. Natuurlijk van de zandsculptuur in de zon. En nu in de studio om heerlijk jazzmuziek voor u te draaien. Twee uur lang tot twaalf uur ben ik bij u. Geniet ervan, misschien wel op het terrasje op het strand... Ja, mooi dat ik het geluid van de, van de zee, de meeuwen, het strand... ook eventjes in de, in de studio weet terug te halen. Dan voel ik me toch een beetje buiten ook. Hè? En, eh, anders voel je ze zo buiten gesloten. Dat moet je ook niet hebben. Sint Thomas, Sunny Rollins. Sunny Sonny Rollins en zijn band met de eh, Sint Thomas was dat, luisteraars. Eh, we hebben Herbie Garrett. En Herbie Garrett, daar ben ik een vriend van. Ik zal u uitleggen waarom. Omdat hij ons vanochtend, ons allemaal trouwens hoor... verwend met een cappuccino. Luister. Ja, een heerlijk cappuccinoetje. Want dat was de eh, titel van, eh, van het nummer van Herbie. Of Herbie moet ik eigenlijk zeggen. Carrots. You've Got a Friend. Reken er maar op. En het wordt prachtig uh, a cappella gezongen door de George White Group. You've got a friend. You've down, and troubled, and you need some loving care. And nothing, oh, nothing is going right. Oh, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night you just call out my name, and you know. sky, sky above you two tones dark and full of clouds, and the all north winds should begin to blow. Blow, keep your head together and call my name out loud, and soon you hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. do not you know? Take your soul, leave it left down. But don't let them. You just call. got a friend in me. You've got a friend. Ja, als je dan eh, zo kan zingen en dan ook nog zo close harmony kan zingen. En ook nog zo goed getimed, zo jazzy gezongen. You've got a friend. True is ook zo'n popnummer en eh, dat wordt dit keer vertolkt eh, in, een jazzy vorm door Jamie Lancaster. True. Wat we allemaal kennen van Spandau Ballet. Van Spender Ballet was eh, True eh, in een eh, jazzy jasje gestoken dit keer. We gaan genieten van Deodato. En dat doen we met San Juan Sunset. rustig met eh, een song van Michael Bublé. En hij zingt dan God Only Knows. En Paul McCartney zei ooit over dit nummer... wat ooit door Brian Wilson natuurlijk van de Beach Boys werd gezongen. Eh, dat is het mooiste popnummer ooit geschreven. Dat zijn de woorden van Paul McCartney.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 The world could show nothing to me. So, what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without. I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. de uitvoering van God Only Knows door Michael Bublé. En allemaal eh, vanwege dat, eh, die, die, eh, die Old Devil Called Love. Wordt gezongen door Anne Burton, helaas niet meer onder ons. Maar een uitstekende jazzzangeres komt uit Nederland. Anne Burton. that old devil called love again. Gets behind me and keeps giving me that shove again. putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks in my heart. It's that sly old son of a gun again. He keeps telling me that I'm the lucky one again. But I still have that brain, still have those tears and those rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play. That devil, what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up, then tear me down till I'll be so bewildered. I wouldn't know what to do. Might as well, might as well give up the fight again. He'll convince me that he's right again when he sings that siren song. I just got to tag along with that old devil called love. gaan genieten van John Coltrane. En dat doen we met Naima. John Coltrane was dat met eh, Naima. We gaan luisteren naar Diane Kroll, die zichzelf begeleidt live dit keer aan de piano met Deed I Do, Diane Kroll. That's why I'm old. applaus eh, voor, uh, nou zeg maar bijna orkest rondom haar. Diane Kroll was dat met Did I Do. Gaan wij nog naar een Nederlandse zangeres die nog steeds leeft gelukkig en ook nog steeds zingt. Ze verblijft, heb ik me laten vertellen, veel in Duitsland. En dan heb ik het over Gretje Kouwveld. En Gretje die leeft day by day, of dag bij dag zeg maar. Ze plukt de dag wel, volgens mij ja, dat gaat helemaal goed komen. Uh, Greetje Kouwveld. Nou moet ik eens even kijken, want eh, ja... Ik had er scherp staan, dat klopt ook. Hier komt ze. De dag bij dag bekijken. Dat doet Greetje Kouwveld ook. Nou, we hebben al een aantal eh, dames eh, de revue laten passeren. Ik ga toch een keer Michael Bublé eh, laten horen. Want hier is het hartstikke mooi weer. Ik weet niet hoe het in Londen op dit moment is. Het zou best eens een mistige dag kunnen zijn daar. Alhoewel, volgens mij is heel Europa staat onder invloed van een krachtig hoge drukgebied. En is het overal mooi weer. Nou, toch met Michael Bublé in Londen een beetje een foggy day in London Town. A foggy day in London town. I had me low, had me down. I viewed the morning with such alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wondered could this thing last but the age of miracles hadn't passed? For suddenly I saw you there, and through foggy London town, the sun was shining everywhere. foggy day in London town had me low, had me down. I viewed the morning with such alarm. Your British Museum had lost its charm. How long? 'Cause this thing lasts, but the age of miracles? Had it passed, for suddenly I saw you there, and in a foggy London town, the sun was shining. Michael Blay met uh, een uh, eh, foggy day in London Town. Ja. We moeten het eigenlijk hebben over eerlijk weer. Vindt u ook niet? Fair weather. En dat wordt dan weer eh, vertolkt door Art Framer en band. kijk op mijn klokje en eh, ja, het is bijna 11 uur. En dan komt het nieuws weer voorbij en dan komt er reclame voorbij. En dan ben ik nog een vol uur bij u tot 12 uur. Met nog meer eh, heerlijke jazzmuziek. Ook wat, eh, ja, een beetje, een beetje hoe, zeg ik, zeg, hoe zal ik het nou omschrijven? Nou, wat, wat, niet, niet te zwaar, laat ik het maar zo zeggen.